Lars met het NOS Journaal. Bij een pro-Palestijnse demonstratie in Brussel is iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is in levensgevaar. De organisatie van de betoging zegt dat een onbekende dader de menigte binnendrong en demonstranten aanviel. De verdachte is opgepakt. Het slachtoffer is volgens een ooggetuige een gazaan. Er zijn geen meldingen bekend van andere slachtoffers. Het demissionaire kabinet wil woensdag de verdeling van de kabinetsposten rond hebben. Dan praat de Tweede Kamer over de situatie die is ontstaan... na het vertrek van de NSC-ministers en staatssecretarissen. Hun posten worden nu waargenomen door de overgebleven ministers. Waarschijnlijk worden er woensdag nog geen namen bekendgemaakt van nieuwe bewindslieden, zei minister Brekemans in het tv-programma Café Kokkerman. Want kandidaten moeten eerst nog door de screening. De caravanstalling die in brand stond in Alsmeer is in vlammen opgegaan. Rond 8 uur brak er brand uit. De oorzaak is nog niet bekend. Even na tienen had de brand weer het vuur onder controle. De veiligheidsregio raadt mensen aan om eventuele roetdeeltjes van de ramen en auto's te verwijderen. Er vielen geen gewonden bij de brand in Alsmeer. In Vietnam worden meer dan een half miljoen mensen geëvacueerd vanwege een zware storm. Waarschijnlijk komt de storm Kajiki morgen aan land aan de oostkust. daardoor kan er veel regen vallen en kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Vanwege de hevige storm zijn tientallen vluchten geannuleerd en mogen boten niet het water op. Vorig jaar vielen er honderden doden toen een andere storm aan land kwam in Vietnam. Het weer, bijna overal droog. Het is vannacht tussen de 6 en 12 graden.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 ZFM. honest where I start from I try and impart my wisdom A combination of truth and fear That's the way it's always been My father and his before him At times we hurt the ones we love so dear side, on the other side.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 But then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree. No, no, no. Until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know, I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down, down to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, Ooh, I, feel the thunder, see the lightning.